Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Robert Baltus met het NOS journaal. Kickbokser Badr Hari mag zijn proces thuis afwachten. De rechtbank heeft zijn derde verzoek om de voorlopige hechtenis op te heffen goedgekeurd. Harry zit sinds eind juli vast op verdenking van mishandeling van zakenman Koen Everink op het dancefeest Sensation White. Ook wordt hij verdacht van andere mishandelingen in de Amsterdamse horeca. In november werd Hari al een keer vrijgelaten. Hij mocht zijn proces thuis afwachten als hij geen contact zou hebben met getuigen... en zich ook niet zou vertonen in de horeca. Maar hij trok zich niets aan van die voorwaarden en werd weer vastgezet. Nu geldt als voorwaarde dat Hari tussen 8 en 8 uur s morgens geen horecazaken mag bezoeken. De welvaart van Amerika moet rusten op de schouders van een groeiende middenklasse. Dat zei president Obama in zijn inaugurele reden... direct nadat hij voor de tweede keer was beëdigd. Hij riep Amerikaanse politici ertoe op hun tegenstellingen te overbruggen... en om de economische problemen te lijf te gaan. Hij kondigde verder aan dat de Verenigde Staten moeilijke keuzes moeten maken... om de kosten van de gezondheidszorg en het begrotingstekort terug te dringen. De president gaf geen compleet overzicht van zijn plannen voor de komende jaren. Dat doet hij volgende maand in de State of the Union, de Amerikaanse troonrede. Vooral in het noorden van het land heeft het verkeer nog last van het winterweer. Dat zegt Rijkswaterstaat. Er kan tot in de nacht nog een paar centimeter sneeuw vallen, zegt het KNMI. Ook is er in het noorden en in Noord-Holland kans op gladheid door ijzel. Op de A7, permanent richting het noorden, geldt door ijzel tijdelijk een lagere maximumsnelheid. De AWB zegt dat verder vooral lokale wegen glad zijn door sneeuwresten of bevriezing. De gladheid op de meeste wegen valt mee, zegt de ANWB, omdat het strooizout inmiddels goed is ingereden. Toch zijn op sommige plaatsen, onder meer bij het harde, auto's van de weg gegleden.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 Dan wens je veel gezondheid en veel luisterplezier. Want we gaan eh, dit jaar, dit is een, een kroonjaar voor ons. We zijn het tiende jaar in gegaan. En dat, daar gaan we proberen gigantisch mooie uitzendingen voor u te maken. Tien jaar Golden CFM. Dat is mooi. Het tiende jaar. Zo. Ja, ja, dat is toch wel wat. Ehm, maar, ik heb er nog steeds plezier in op. Eh, en uh, ja, eh, deze week door omstandigheden heb ik geen gast. Over twee weken wel. En dat hou ik nog even voor me wie dat zal zijn. Maar ik heb zelf dus weer eens een paar nummers uitgezocht. Dat is ook niet de eerste keer. En we gaan het alleen maar hebben over 1972. En toen was jij 20. Toen was ik 20. En... Ehm, ik ging toen in november 72 in dienst. Ik was gewoon te laat, want ik ben een jaar daarvoor in Zuid-Afrika geweest. konden dus ze me niet te pakken krijgen. God, wat raar. <laughs> maar goed, 1972, ehm, we begonnen met eh, Neil Young, Heart of Gold. En Neil Young eh, samen met Crosby, Stills en Nash. Ja, dat zijn mijn grote favorieten in de muziek. En ik heb, eh, ik denk alle muziek van ze. Ook eh, met andere combinaties. Eh, met z'n tweeën. Crosby en eh, Nash bijvoorbeeld samen. En nog niks aantal van die dingen. En ja, ik vond het heel toepasselijk voor Heart of Gold. Want dan gaan we naar op zoek dit jaar op. Zo is het. Goed. Volgende drie nummers. Paul Simon, Me en Julio. Down in the Schoolyard natuurlijk. Zeg je er meteen erachter, uiteraard. En Sandy Coast, Nederlandse groep Summit Train. Heb ik ooit live mogen zien in Haarlem Sportal. In het voorprogramma van The Golden Earring. En dan als derde It Never Rains in Southern California van Albert Hammond. The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. Papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did Mama saw? It was against the law. Ooh, mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way I'm taking my time, but I don't know where Goodbye Rose is the queen of Corona See me and Julio down by the schoolyard See me and Julio down by the schoolyard Thank come take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we is all on the coroner's wing, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye, Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. nooit last van, hè? Dat het eh, niet regent. <laughs> nee. <laughs> En vanavond dan weer richting studio. Lekker uh, eh, nat pakje nou, gepakt. het viel wel mee. Nou, nou. op. Eh, maar goed, in ieder geval was dit Appie Hammond met dit Never Rains in Zandvoort. Eh, <laughs> we vast een paar waar, hè? Ja, ja, Goed, luister, luisteraars, u luistert naar de nieuwjaarsuitzending van Golden CFM. In het begin van het tiende jaar editie. Geweldig. Volgende drie nummers. Eh, het volgende nummer is in ieder geval voor eh, de echte Dylan-liefhebbers. Het, eh, het is George Jackson. Niet echt heel erg bekend, maar verschrikkelijk mooie muziek. Typisch Dylan natuurlijk. Vervolgens, en dat is wel een grote hit geweest... Boudewijn de Groot met Als de rook om je hoofd is verdwenen. En ook Cher heeft met Gypsies, Tramps en Thieves... een hele grote hit in 72 gehad. Luister u naar lekkere muziek op ZFM Zandvoort. En ik verheug me al op Boudewijn de Groot. Ga ik even lekker meezingen in de studio. Nou, kom eens ZFM tot aan 9 uur. We hebben helaas geen camera meer, anders komt u ervan genieten. Ja, dat, dat bedoel ik. <laughs> Daar komen ze aan, drie stuks. I woke up this morning, there were tears in my bed. I killed a man, I really love. I shot him through the head. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. Sent him off to prison for a seventy dollar rivalry. They closed the door behind him and they threw away the key to cut George Jackson down.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 je hoofd is verdwenen Als de rook om je hoofd is verdwenen als de rot om je hoofd is verdwenen a groove Tramps and Thieves, erop. Heerlijk muziek uit 1972, de hele avond bij Golden CFM. En echt, eh, de hits vliegen hier om je oren. Want de komende drie zijn ook allemaal grote hits geweest. We beginnen de trio met uh, Don McLean, American Pie natuurlijk. Een van de mooiste nummers die er ooit gemaakt is. Vervolgens eh, de Nederlanders Greenfield en Cook. Don't Turn Me Loose.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 That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at ten thousand dollars a show, right? We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we never know. It's the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the a freaky old lady named a cocaine kitty who embroiders on my jeans. I got my poor gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Like a blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our picture? pictures on the cover. Wanna buy five copies for our mother. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone. Hey, I know I love rock and roll. Oh, that's beautiful. We got a lot of little teenage blue-eyed groupies who do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Uh -huh. Rolling Stone. Wanna see my Cover of the Rolling Stone. Ja, eh, Rolling Stone het is, eh, is eigenlijk nog steeds een van de toonaangevende muziekbladen in de wereld. Op popmuziekgebied, eh, Rob. Oké, dat wist ik even niet. Nee, meen Nee, echt? Ja, Amerikaans blad. en daar wilde Dr. Hoek en zijn show graag op de voorpagina komen. Daar gaat het liedje over, niet en niks minder. Nee, vandaar dat ik hier ook zit, hè? Om van jou te leren. <laughs> ja, zo, zo ben ik dan ook alweer. <laughs> ja. Hey, je moet even het ding stilzitten, want hij loopt al. Ja, maakt niet uit. Oké, maakt niet uit. Goed, eh, we gaan weer met drie hits eh, verder. Eerst eh, de groep Axis met Ila Ila. Vervolgens het prachtige Gitterman van de groep Brad. En ook een mooi nummer, Morning Has Broken van Cat Stevens. Om uit 1972. Correct. to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. When you find yourself a message and some words to call your own and take them home. you high. He will bring you down, and he'll make, make you cry. Something keeps him moving, but no one seems to know what it is that makes him go. Then the lights begin to flicker, and the sound is getting dim voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice he's just got to find another. Mine is the sun. Ik me een goed plan. <laughs> Fijn plan. Nee, hè? Nou goed, eh, u, hoort het eh, bij Golden CFM. Eh, allerlei stijlen muziek, van uptempo tot ballads. Rustige muziek. Alles is mogelijk. En, Zelfs Cat Stevens. Ja, kan je nagaan. En die heeft nou een Arabische naam. Die heeft zich bekeerd tot het moslimgeloof. Hij is zelfs een keertje in Amerika geweigerd. Dan hadden ze de verkeerde Yusuf voor. <laughs> Goed, ehm, we, gaan eh, even gauw door. Want het is alweer kwart voor negen geweest. Eh, ik wil nog even toch een beetje muziek erin trappen. Um, I put a spell on you. Creedence Clearwater Revival. Vervolgens Mary had a little lamb. Van links, Een beetje toepasselijk in deze tijd van het jaar. En als laatste van deze drie. A horse wist no name van de groep America. McCartney en Wings. Wings. En de tijd deed Linda ook nog mee. Linda McCartney. Eh, dat was eh, in ieder geval Mary Had a Little Lamp. En ja, ehm, helaas, helaas, het klokje van gehoorzaamheid gaat zo langzamerhand steeds harder tikken op. Is het uur alweer voorbij, ook? Ja, ja, ja. Lekkere muziek hebben we gedraaid voor u. Allemaal uit 1972. Op uh, één of twee nummers nou, allemaal tophits uit dat jaar. En ehm, ja, we, gaan er zo meteen uit na... Ehm, A Horse With No Name van de groep America. Een, een, groep die elkaar heeft leren kennen in een vliegtuig. Dat zijn zoons van Amerikaanse soldaten die in Duitsland gelegerd waren. Die voor de kerstvakantie teruggingen naar Amerika. De jongens zijn bij elkaar gebleven. Zijn op een gegeven moment muziek gemaakt. En dat is de groep America geworden. Ehm, over twee weken zijn we weer in ieder geval live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. Dat zal wel niet zo gek lang meer duren voordat we gaan verhuizen, roep. Eh, juni is de planning dus. Ja, oké. Nou, ik, ik eh, verheug me erop. Alleen die rotrap daar. Ja. <laughs> En een stukje verder lopen, hè? Oh nee, jij bent op de, op de scooter. zeg, <laughs> Oké. Lopen, dat is... Oh nee, dat zeg ik niet. Dat ga ik echt niet zeggen. Ehm, goed, eh, dan hebben wij een gast. En ik wil een tipje van de sluier oplichten. Het wordt heel veel soul en Motown en dat soort muziek. Dat vindt eh, onze gast van de volgende keer ontzettend leuke muziek. En dat vinden wij natuurlijk ook, Rob. Het is toch geen uh, Horse with hè? Nee, dat gaan we zo meteen luisteren als laatste nummer. Dank u voor uw aandacht. En eh, graag tot de volgende keer. Rob, jij ook weer bedankt voor de techniek. Graag gedaan. Oké. En eh, over twee weken zijn we er weer. Prima. Tot dan. Tot dan. Hele fijne maandagavond nog.